Ik met het NOS-journaal. Verschillende gebouwen in Nederland kleurden vannacht oranje... om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Aanleiding is de gewelddadige dood van Lisa van 17 uit Opkoude. Onder meer het Centraal Station in Amsterdam, de Erasmusbrug in Rotterdam... en verschillende kroegen en nachtclubs kleurden oranje. Dat is de kleur die de VN gebruikt als symbool voor een toekomst... zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Het onbemande ruimtevaartuig Starship is met succes de lucht ingeschoten voor een nieuwe testvlucht. Het steeg op vanaf de basis van ruimtevaartbedrijf SpaceX in de Amerikaanse staat Texas en het landde weer in de Indische Oceaan. De afgelopen twee dagen moest het bedrijf van Elon Musk de lancering uitstellen, eerst door technische problemen en gisteren vanwege slecht weer. Musk hoopt ooit in het ruimteschip mensen naar Mars te brengen en weer terug te halen. Het was de tiende testvlucht van Starship. De politie heeft in Argentinië een inval gedaan in het huis... waar een schilderij zou hangen dat door nazi's werd geroofd uit Amsterdam. Maar het schilderij is niet gevonden. Eerder deze week werd het doek Damesportret van de schilder Gislandi... na bijna 80 jaar opgespoord door een journalist van het AD. Die zag het schilderij hangen op een foto van een Argentijnse makelaarsite. Ook in Argentinië was dat groot nieuws... Het olieverfschilderij uit de 17e eeuw is door de ophef die ontstond... waarschijnlijk naar een andere locatie gebracht. Het weer op de meeste plaatsen is het helder. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan.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 awards available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. lot. us get this up there. this man three weeks. do you think make the money back, you know. I told him. I said to him, I said, they'll never make that money back.